Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat oud-koffieshophouder Johan van Laarhoven... vanavond in elk geval naar een gevangenis gaat. Van Laarhoven zat ruim vijf jaar vast in Thailand en is onderweg naar Nederland. Hij werd in Thailand tot een lange stelstraf veroordeeld voor witwassen... en moet in Nederland nog een deel uitzitten, naar schatting 19 maanden... Zijn verdediging heeft een gratieverzoek ingediend. Dekker zegt dat hij daarnaar kijkt zoals naar ieder gratieverzoek. Volgens de minister is Van Laarhoven nu een gewone Nederlandse gevangene. Pluimveeorganisaties vrezen voor een uitbraak van vogelgriep. Het virus is opgedoken in Oost-Europa... en daarom sturen ze vandaag gezamenlijk een brief naar de minister... waarin ze vragen om een ophokplicht in te stellen. Rond de jaarwisseling kwamen meldingen van de vogelgriep uit Polen... en inmiddels is het virus ook opgedoken in Hongarije, Slowakije en Roemenië. Ook is het virus nu vastgesteld bij een wilde vogel. De pluimveeorganisaties vrezen dat wilde vogels naar Nederland trekken... omdat er voor volgende week een koufront is voorspeld in het oosten. Bij zware gevechten in de Syrische provincie Idlib zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De strijd tussen jihadistische milities en pro-regeringsstrijders is de afgelopen dagen opgelopen. Zondag sloten Rusland en Turkije, die ieder een kant steunen... een akkoord over een wapenstilstand. Dat staakt het vuren lijkt met de nieuwe gevechten definitief mislukt. In België is een hennepplantage met 250 wietplanten gevonden... in een brug over de rivier de Leie, vlakbij de Vlaamse plaats Wielsbeke. De plantage werd ontdekt omdat iemand zwarte rook... uit de holle ruimte onder de brug zag komen. Er is niemand aangehouden. Het weer droog en zonnig bij 8 tot 11 graden.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 They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless. With desire, desire, desire. clothes. Yeah, we got a lot of those. Ten beds on my Gucci coat, ten those in the studio. Guess I'm gonna miss you, yo, but I gotta let her go.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 In the thick of healing. be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up.